Ze hebben het over de uitkomsten van het rapport over de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. Zij bespreken hoe het kabinet inhoudelijk moet gaan reageren op die harde kritiek van de commissie Van Dam van vorige week. Dat snoeiharde rapport. Ja, en aftreden over deze zaak wordt niet echt helemaal uitgesloten. Maar als het al gebeurt, zeker niet vandaag. Als je nog een kerstkaartje wil versturen, dan moet je snel zijn. Het is mega druk, zegt PostNL. Sinds de lockdown bezorgt het bedrijf 14 miljoen kaartjes en brieven per dag. Dat is een paar miljoen meer dan normaal rond de kerst. Net als bij pakketjes kan het nu ook zijn dat sommige kaartjes een dagje later komen. Veel te weinig mensen gaan in quarantaine, dat zegt minister De Jonge. Meer dan een kwart van de mensen met corona gaat toch de deur uit. Ook blijven de meeste mensen die terugkomen uit het buitenland niet uit voorzorg thuis, terwijl het kabinet het wel wil. Pech voor een zeudeboelvereniging in Delden in Overijssel. Hun opslagruimte vloog in brand. kwam veel rook bij vrij. Brandweer is er nog bijgeroepen, maar toch is de hele boel afgebrand. En dan nog even wat meer zoete kerstfeelgood van klanten van een fastfoodketen in Amerika. Het begon bij de voorste in de rij van de drive-thru. Die besloot om behalve zijn eigen bestelling ook te betalen voor degene achter hem. Die deed dat ook en dat zette een soort kettingreactie in gang die 2,5 dag duurde. In the middle of a pandemic, something else is spreading kindness for the people behind me. It started with a gentleman. He says, I'll cover mine and I will cover theirs. Starts with one person. You don't know whose life you can change. This world is full of a lot of kindness and love. You betcha. Jamie Yukis, CBS News. Uiteindelijk betaalden zo'n 900 mensen de bestelling voor de auto die na hen in de rij stond. Het weer. Vanmiddag is het wat vaker droog. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het opnieuw grijs en regenachtig en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green. Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of wine. Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me.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 ZFM. Fijne kerstdagen. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt... om het zorgpersoneel vrij te maken in de rest van de zorg. Door het stijgende aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt de druk hoog op... en de piek komt naar verwachting in januari. Mensen die het coronavaccin krijgen komen alleen in het vaccinatieregister als ze daar toestemming voor geven, zegt minister De Jonge. In het register staat wie zich heeft laten vaccineren en waarmee voor de tweede keer in korte tijd heeft in Capelle aan de IJssel vanmorgen brand gewoed in een voormalig kantoorpand. Het gebouw is een aantal maanden geleden verbouwd tot een appartementencomplex. De politie sluit brandstichting niet uit. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noorden en midden klaart het de komende uren op en het wordt 8 tot 12 graden.